9 uur. Jan van der Put met het NOS-journaal. Transportbedrijven waarschuwen dat de brexit zal leiden tot meer verstekelingen in vrachtwagens. Branchevereniging TLN zegt dat na nieuwe incidenten met migranten... in onder meer Hoek van Holland en de Zuid-Limburgse grensplaats IJsden. Zo ontdekte de Koninklijke Marechaussee dinsdag 27 Vietnamezen in een koelwagen. Door de brexit duurt het langer voor vrachtwagens voor ze door de grenscontrole zijn... en daardoor hebben inklimmers meer kans, waarschuwt TLN. Het hulpschip van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee... dat bij Malta niet mag bijtanken, komt niet in problemen. Het schip, de Ocean Viking, is met reddingswerkers onderweg... vanuit Frankrijk naar de kust van Libië. Gisteravond zou het in Maltese wateren bijtanken... maar op het laatste moment trok Malta de toestemming in. Waarom is niet duidelijk. Volgens de hulporganisaties heeft de Ocean Viking... nog voor 10 tot 12 dagen brandstof aan boord. Het reddingsschip vaart door naar Libië. In Puerto Rico worden nieuwe protesten verwacht... nu er weer een nieuwe gouverneur is aangetreden. Wanda Vasquez werd gisteravond beëdigd. Ze is de derde gouverneur in een week tijd. Ricardo Rossello trad onder druk van hevige straatprotesten af... na onder meer na uitspraken over homo's. Er werd een opvolger beëdigd, maar die beëdiging werd ongrondwettig verklaard. Veel Puerto Ricanen zien de nieuwe gouverneur Vasquez als een fazal van Rosello. De VN maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Kashmir. India wil de speciale status van de deelstaat intrekken. Politiek leiders zijn opgepakt, internet en telefoon zijn platgelegd. De VN is bang voor mensenrechten schendingen en schade aan democratische ontwikkelingen. En het weer, geregeld zon. In het noorden en oosten mogelijk een bui. En het wordt 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen warm en vochtig, 23 tot 27 graden.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 als je single, single bent, dan kun je naar de Single Beach Party Festival van Villa Vibes. En het is een groot succes geweest vorig jaar. En met 1500 singles wordt het nog mooier. Met DJ's en zon, zee, leuke singles. Ik hoop dat het lekker weer wordt voor alle singles. En dat ze elkaar vrolijk ontmoeten daar zodat we ja, met z'n allen eh, eh, een, een, een, een, een, prettig, eh, een prettig gegeven hebben. Even kijken of dit werkt. Oh, dat is deze. Doen we deze nog. Santana, Maria Maria. Play by Carlos Santana. corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Sign by the judge, see you later. East Coast. Ahora vengo, Ahora vengo, Maria, Maria. Spanish Harlem. streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Me contar esperanza. See me and Maria on the corner, picking a ways to me. Maar maar eh, het gitaargeluid van Carlos Santana. Maria Maria. En uh, eh, weer van een paar jaar geleden. Mooie plaat, mooie plaat. Erg leuk. Eh, het nieuws wat ik net zei van, over de single meeting... dat is dus al geweest, zag ik. Want het was 3, 3 augustus. Ik zal eens even checken hoe het geweest was. maar ja, dan is het in ieder geval nieuws voor volgend jaar. Altijd handig, want dan weet je het maar. Schrijf in je agenda, zou ik zeggen. Als het goed is, moeten we nu wat gaan horen. Maar ik begrijp niet waarom het niet goed is. Hoe kan dit? Hoe kan dit, dames en heren? Dit is vreemd. Dit is vreemd. Hey. Heel apart. Heel apart. Want alles staat gewoon keurig open. En eh, ik heb hier... Eh, ik heb hier een... Eh, een neem me deze toch. werkt dus wel. Alleen stond geen uh, liedje achter. Allemaal techniek, hè? Allemaal techniek. Moet je niet onderschatten, hoor. ZFM in de Zandvoort. Mijn naam is Gerlo van En dit zijn de Eagles. En die kunnen er ook wat van. Zing maar, jongens. Kom maar. Je kan het. Hup, hup. Aan je werk. somebody somewhere make these dark clouds disappear. Until that day, I have to believe, I believe, I believe. is, eh, is een eh, prachtige documentaire te zien van, eh, van de Eagles. Live, hè? Ja, die jongens die kennen die, die zijn niet voor een kleintje vervaard, zoals dat heet. Kijken jullie ook wel eens naar kattenfilmpjes? Die zijn uh, razend populair. En in, op, de, op de app van RTL Z staat een heel artikel over... het feit dat de kat Smoothie wel de beroemdste van de 2,6 miljoen katten van ons land is... En eh, nou, die, hij heeft meer volgers dan Sylvie Meis op Instagram. En, eh, maar <laughs> ze, krijgt er bijna niks voor. <coughs> Excuseer. Ehm, ja, de, de, de kat verdient zijn eigen voer. En er is een andere kat, die is ook eh, heel, heel populair. Even kijken, hoe heet die? Ehm, Monty. En er komen veel eh, likes en, eh, en eh, veel mensen kijken op vanuit Japan. <clears throat> en die krijgt ook gratis brokjes van wiskas, Maar de kat die lust geen wiskas, Dat vind ik wel erg grappig. Dus ja, die zit met kasten vol met wiskas, Altijd leuk, altijd handig, denk ik. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Eh, George Michael. Jesus to the Child, een prachtig nummer. En helaas, eh, ja, we gaan er niet meer eh, van genieten van nieuwe, nieuwe nummers. Jesus you Child, eh, ZFM. Eh, ja, het, is, eh, het wordt prachtig weer vandaag. Dus ik zou zeggen, insmeren en naar het strand. Want wat is er nog mooier dan lekker op het strand zitten als het, als het kan. En als je de, de, de, de, mogelijkheid hebt in ons prachtige dorp om, om dat te doen. uiteindelijk, ik ben even een leuke plaat aan het zoeken. Even kijken hoor, want dat moet ik allemaal per, per ding doen. Ik vind dit wel leuk. Denk ik. Ja! Prince. En Alphabet Street. I'm going down to Alphabet Street. I'm gonna crown girl that I I'm gonna talk so sexy. She want me from my head to my feet. I'm gonna drive my daddy's, my daddy's Thunderbird. White, red, right. 66, Six so glam. It's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee. Yeah. much. En Alphabet Speed, de lange uitvoering. Dus we halen maar even weg, anders eh, zitten we hier morgenochtend nog met uh, eh, Prince. En eh, ook hij is er niet meer onder ons. Het, het, het dunt uit, deze, deze artiestensituatie. Maar ja, het is niet anders. Ehm, ik heb ook een artikel gelezen over ehm, dat er in plaats van de, de, de, de baby shower... is er nu ook een soort baby shower voor mannen de bachelor of Daddy Shower. En dat is de <laughs> laatste avond dat je met een slok op thuis kan komen. Want eh, daarna is het natuurlijk afgelopen als je een kind krijgt. En, eh, dus dan eh, gaan, de, gaan de mannen gaan, enorm feest vieren. En uiteindelijk komen ze dan laat thuis. Ja, dat is eigenlijk helemaal niks anders dan normaal. Dus wat dat betreft <laughs> denk ik dat, dat deze jongens toch een situatie hebben... waarin, ja, waarin het allemaal hetzelfde blijft. Dus wat dat betreft... Ach, het is één groot feest. Dat, wil, dat willen ze eigenlijk eh, vieren. De live-uitvoering van Sting van Fragile. Mooie muziek bij eh, ZFM op de donderdagochtend. Het is half tien, drie over half tien. Goedemorgen. You've blood the flow. flaschen stila one drying in the color Of the evening sun Tomorrow's rain Als Zandvoorter moet je natuurlijk altijd wel eens eh, naar het Zandvoorts Museum eh, geweest zijn. Dat is een prachtig eh, museum. Met, het is het centrum voor de kunst en geschiedenis van Zandvoort. En nou, ik zou er eens een keer heen gaan, want... tot en met 25 augustus is de, is de tentoonstelling Art with Pride. Pride and Prejudice. Ik weet niet wat het is, maar het zal ongetwijfeld erg leuk zijn. van 30 augustus tot 3 november is de historische Grand Prix. Is, een, eh, is ook een, eh, niet alleen op circuit, maar ook in het Zandvoort Museum. En eh, ja, daar ga ik zeker kijken, want ik ben een vervent Grand Prix freak, fan. En van 8 november tot 1 maart 2020 is er een tentoonstelling over keizerin Sissi. En die heeft natuurlijk in Zandvoort gewoond. Of ik weet niet wat ze hier gedaan heeft. Maar ze heeft in ieder geval iets gedaan hier. Want het, ja, dat, was, eh, dat was echt eh, de moeite waard. Ik weet het nog goed. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Goedemorgen. ZFM. Jouw radiostation. 24 uur per dag. Het cultuur, evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer. En al. I'd like to know. Cause here I go. McCartney. De band die eh, opricht uh, na de Beatles. Wings. Wings. En dat was, eh, dat was zeer succesvol, dames en heren. Eh, kunt u wel zeggen. Heb jij het ook wel eens gehad dat wanneer je lekker een patatje aan het eten bent... of een kibbeling, dat er opeens een zeemeeuw aankomt vliegen... en die, die zomaar je, je, je hele handel mee pikt? Nou, daar hebben ze in Engeland wat voor bedacht. Je moet de, de meeuw diep in de ogen kijken diep in de ogen kijken... en dan een zogenaamde stare-down noemen ze dat... Eh, dan reageren ze anders. En dan eh, gaan ze eh, waarschijnlijk een beetje op een afstand staan. En duurt het langer. Uh, even kijken, wat blijkt? De meeste zeemeeuwen die werden aangestaard... vlogen meteen weg van het eten. En er waren maar 27 die dichterbij durfden te komen. En uiteindelijk hapten er maar 19 toe. Moet je voorstellen wat er dan gebeurt. Dat is toch wat, hè? dat is een, een enorme goede manier van, uh, van dit soort problemen oplossen.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 There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their mind are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street songs and they're carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. alweer een tijdje geleden hoor, Buffalo Springfield. For What It's Worth. Dat is de titel, de hele titel van deze prachtige plaat. Een stukje ABBA-beleving. Ook altijd leuk. Dat is trouwens ook niet slecht gedaan. Ze schijnen weer bij elkaar te komen. Of het waar is, weet ik niet. Dit is Super Trooper bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Het geluid van Zandvoort. Luister mee. En vertel het de buren. En je neef en je nicht. En je vader en moeder. was When I called you last night from Glasgow All I do is eat and sleep and sing Wishing every show was the show so different when I'm on the stage namelijk opgebouwd. Heel, heel origineel. Eh, buiten de Grand Prix van uh, Zandvoort. Eh, sorry, buiten de Grand Prix van Zandvoort natuurlijk. hebben we ook nog de Grand Prix van Mexico. Waar Max het altijd zo enorm goed doet. Die blijft de komende drie jaar ook op de kalender. Dus de, het contract wordt vandaag getekend. En nou, dat is goed nieuws vind ik. Dat is goed nieuws. Daar houden wij van. Wij houden van goed nieuws. En we houden van Justin Bieber. ik zo'n leuk liedje. Wat doe je, Mien? Wat doe je, Mien? Wat doe je, Mien? ZFM Zandvoort op jouw radio. What do you mean? Oh, oh, oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go.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 You wanna argue all day, make a love all night. Push you up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? your head yes, but you wanna say no. What do you mean?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 nod your head yes, but you wanna say no. What do you Eh, studio binnenlopen. Hè? Dat is gezellig. Ja. Hé? Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Leuk, eh, lieve hond. Lieve hond. Dit was Justin Bieber en eh, hij werd, werd ontdekt toen hij 13 was. Wist je dat? Nee. Ja, en, en, en, en, toen zijn manager die heeft hem ontdekt en die, die, die zag hem op YouTube als 13-jarige. En toen heeft hij hem getekend. En sinds die tijd heeft hij gewoon 12 miljoen units verkocht van, een aantal eh, liedjes. Oh, zijn, zijn debuutsingle. Nou, dat is toch eh, mooi om te horen allemaal, dames en heren. Dat zijn toch mooie berichten. Even kijken, wat kunnen we draaien? Wat zullen we draaien? Ik vind dit wel mooi. Het is allemaal mooie muziek.